de winkel in gedoken. Caramba, dat zag ik haar al stoom. Ik wou tortillas smaken, God, pittig laten smaken. zeker, dat heb je ook gedaan. Ik wou weer gaat vergeten, voorbij dat pittig eten. Gaat drinken, mijn stroot die stond brand. Zie wou nog ronden lopen, wat is die gewoon het kopen? Maria, wat ligt er in die man? dan nog eens tegen. Ze leek net door de regen. Toen vroeg ik, die stiegen met niet mee. Een lekkere tequila, citroen en zaait Maria. Jazeker, weer eindigde in weer. Word wakker met een kater, wat deed even later?